Een Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De hoogste rechter in Egypte heeft geoordeeld dat YouTube een maand uit de lucht moet. Het is vanwege de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Een lagere rechtbank had dat in 2013 ook al beslist. De film is een privéproductie die in Californië is gemaakt. Hij werd in 2012 op YouTube gezet en leidde tot gewelddadige protesten in de Arabische wereld. Er was ook politieke commotie. Eh, president Obama van de VS nam afstand van de film... en in het Europees Parlement ontstond er een rel over. Zeven Egyptenaren die meewerkten aan de film werden ter dood veroordeeld. Maar 15% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de politici die op Europees niveau het beleid maken. Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Er is dus niet veel vertrouwen in de politici en instanties, maar uit de enquête blijkt ook dat Nederlanders nou ook weer niet massaal uit de EU willen stappen. Dat zegt maar een kwart van de geënquêteerden te willen. Een derde van de ondervraagden is er helemaal neutraal over. 51% van de Nederlanders vindt dat de Europese Unie met name over de economie moet gaan. Premier Rutte erkent dat hij, zoals hij het zegt, wat heeft gestunteld tijdens het debat over het afschaffen van de dividendbelasting in november. Hij zei dat op het VVD-partijcongres. Tijdens het debat vorige maand maakte de oppositie premier Rutte harde verwijten over zijn optreden rond de dividendbelasting bij een busongeluk in het noorden van Oeganda zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. 14 mensen raakten gewond. De bus botste volgens de politie in het donker op een trekker zonder verlichting en ramde daarna een vrachtwagen. Het weer blijft vanavond lang warm. Morgen verandert er weinig. Het wordt opnieuw gemiddeld 28 graden en er is geregeld zon. Smiddags wat stapelwolken die in het zuiden kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dfm. verkeersupdate.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 I fight pain and hurricanes. Today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street, shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks, the poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero? Hero. You need a hero. Look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption. The souls of suffering men. Clutching on deaf ears again. Rapture's coming. It's all prophecy. And if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you won't be. Pray for me. We zijn er weer. Heerlijk. Oh, wat een... Heerlijk. Ik heb echt een geweldig, een geweldig weekend tot nu toe gewoon. Ik ook. Wat heb jij gedaan tot nu toe? Eh, nou ja, gisteren de hele dag gewerkt. Oh. Ontzettend warm, maar wel lekker gecashed. Kijk. Dus dat is altijd lekker. Dat zijn berichten. Voor de rest vandaag. Nou, het is heerlijk weer. Ik heb lekker in de tuin gezeten. Lekker gebarbecued. Lekker mm. vrienden gezeten. Michaela, je hebt heerlijk gekookt. Dankjewel. Oh, en Jaap ook trouwens. Dankjewel Jaap. Je hebt gebarbecued. <laughs> nee, het is echt tot nu toe helemaal perfect. Lekker. Hoe is het ging bij jou? Strand gelegen. Ik eh, ben eh, om eh, half elf wakker geworden. Eerst even gesport. daarna doorgegaan naar het strand. En daar heerlijk even lekker, uh, lief even lekker gelegen. Even met, uh, met zus en met vrouw en met kind lief even, even relax. Gewoon helemaal... Oh, gewoon, het was... ja, een beetje dat, dat, dat bekende gevoel. Ik lag op een gegeven moment op het strand, biertje in mijn handen... en ik had op een gegeven moment een beetje dit gevoel. Oh, ja. Yeah. Prima. Echt, komt in de zone. Oh, ja, dat, was lekker, hè? ideaal, echt waar. Ik heb dat ook gehad gisteren na werk. Zo hard lopen zwoegen. En ik trek dat biertje open en ik neem het eerste slokje. Oh. oh. Heerlijk. Heerlijk is dat. Heerlijk. Wat hebben wij allemaal in petto voor jullie vanavond? Wat hebben we allemaal in petto? Nou ja, eigenlijk genoeg. Er zijn weer een aantal nieuwe nummers bijgekomen. Het is een beetje de, de, de, de, de J Balvin lijst aan het worden. Want eh, nee. ja, ja Familiar is, eh, staat er ook in de tussentijd bij. Die ga je straks natuurlijk horen. Maar we gaan eerst eh, door met een nummer wat een beetje afkomstig is van de Quinten.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 Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking. Oh, heerlijk. Al die plaatjes. Al die plaatjes. Wat heerlijk. Heerlijk. We hebben er gewoon nog 38 staan. Echt, ja, nog, nog wel meer, denk ik. Eh. Meen je niet? Ik denk nog wel meer. Ik heb er zin in. Heb jij er zin in? Ik heb er zeker zin en Ik heb mijn koffie lekker erbij. Heerlijk weertje. Ah, we, waren, we waren echt net op tijd, want we zitten eigenlijk heel fanatiek over sport te praten. Het was heel soepel, hè, die overgang. Ja, echt super. <laughs> ik zit op een gegeven moment ik denk, oh shit, nog vijf seconden. Nu gaat het aflopen. <laughs> ik, liep me, ik liep mijn koptelefoon nog vallen. Ik denk, dit gaat verkeerd. <laughs> nee, we hebben het gehaald. Eh. Ehm, we hebben inderdaad nog, eh, nog genoeg te doen. We hebben natuurlijk ook de tips hebben we klaarstaan. Ehm, ja, wat, wat hebben we nog meer? We gaan natuurlijk ook eh, in ieder geval de lekkere in ieder geval de plaatjes weer bijpakken. We hebben weer het nieuws hebben we weer bij. Ik heb eh, echt eh, spectaculair nieuws eh, deze week. Spectaculair? spectaculair. Eigenlijk. Ik heb wel wat, wel wat goede nieuwtjes, denk ik. Oh. Oh. En ja, misschien dat we er nog wat leuks van maken. Ja, zeker, zeker. Ik heb eh, eh, in ieder geval twee nieuwe platen sowieso die we erin kunnen zetten. Eh, we hebben natuurlijk straks Liam Payne, J Balvin gaan we straks naar luisteren met Familiar... die nu de plaat in ieder geval deze lijst binnen is gekomen. En we hebben ook, Kelly, is ook weer terug, maar dan met Shawn Mendes in dit geval. Dus die, ja, die hoort, in ieder geval waar die staat, dat krijg je straks natuurlijk te horen. En je hoort hem natuurlijk uiteraard ook straks voorbij komen. Ehm, dan eens even kijken. Ik zit in Quintens scherm te kijken en dan zie ik iets waar ik misschien ook mee aan de slag moet. Ja, dat moet je zeker doen. <laughs> we, hebben het niet over drugs. <laughs> ja, drugs is niet goed. We hebben het ook niet over bier. Blikje. Blikje is niet goed. Met, die blikje op die water. Nee, we, hebben het, hadden het net ook heel erg fanatiek eigenlijk over sporten. Want eh, Quinten is, eh, is, is het, eh, wanneer ben jij weer begonnen? Ik ben sinds januari, ik sport nu een half jaar. Nou, dus, voor mij, ik ben eind januari ben ik begonnen dus ik ben, zit nu een maandje Maar ik vind, wel, ik vind het heerlijk, want je voelt jezelf beter. En ik heb natuurlijk heel veel last van mijn rug gehad. Dat gaat nu allemaal lekker. Ja, dat, is gewoon tof. En ik heb het zeg maar, plateau-effect. Ben je daarmee bekend? Nee. Zeg maar, nou, eh, kijk, eh, ik heb dan heel lang vastgezeten op de 15 kilo per kant tijdens het bankdrukken. Ja. Ja, en uiteindelijk... Oh, ik weet wat je Zeg maar, dan kom je gewoon niet verder. Hoe hard je ook pusht, zeg maar. En nu, opeens, eh, binnen een maand zit ik dan op de 22,5 per kant. Nou, dat is dus netjes. het gaat lekker, ik doe mijn best. Nou, dat heb ik dus met gewicht gehad. Ik heb op een gegeven moment in, ehm, in maart heb ik op een gegeven moment gehad. Toen bleef ik heel erg rond de 100, uh, 108, 109 kilo bleef ik zweven. En ik 800, ben... 900 kilo? Nee, 100, 800, <laughs> Lul. <laughs> maar ik heb nu, ik heb nu op een gegeven moment, ik stond vanochtend op de weegschaal, niks gegeten, helemaal droog. Helemaal, en ik denk, ga toch eens even kijken, weet je. Want ik vorige, maar deze week woog ik 103, begin van de week. En ik kijk, ik 101. Denk, het is ah, gewoon vooruitgang. Motherfucker. Dat is lekker, hè? Ja. Nou, maar nu heb ik ook een beetje de motivatie. Want ik heb eigenlijk iedere keer als ik dan aan het sporten ben geweest... en ik heb een beetje een doelstelling voor mijn hoofd. Ten eerste als ik toen 116 woog, dan ik zoiets van... ik ga eerst kijken of ik tevreden ben met 105. Hè? Iedere keer een stukje eraf. Echt die, die, die, die, trap, eh, die wat zwaarder maken. En ik, ik stond op 105. Ik denk, nee, ik ben niet tevreden. Nou, heb ik nog meer eraf. En ik denk nu, ik zit nu bij één. En mijn, mijn, nu mijn streven was weer 95. maar ik denk dat ik gewoon, ik denk ik ga Dit jaar ga je de 9 gaan. Ik hoop het. Ik nee, dat gaat je doen. Dat ga je doen. nou, ik ben in, eh, gaat het doen. Ik ben in vijf maanden tijd ben ik nu uh, eh, 15 kilo afgevallen. Dus uh, nog, uh, denk ik, nog 15. En dan nou, denk dat dat komt toch 11, nog. 11. Dat komt goed. Dus het gaat goed. Het gaat goed. Ik, maar... Eh, kast Zo, ik kast een eh, nachtkastje. Als je, als je nog een kast zoekt voor in je kamer, bel Mike even. Of ga even naar de Facebookpagina, <laughs> Euro Breakdown. Ja. Dan eh, kan je hem zo meenemen. Ik werk bij Ikea. Hebben jullie nog een kast besteld? <laughs> je kan hem zo meenemen, kost je niks. Ik zei tegen mijn vriendin en die stond me echt aan te kijken. Mina, ga ik daar nou weer zes jaar mee? <laughs> Nee, nee, nee, nee, nee. Jongens, we gaan zo nog even wat nieuws voorbij pakken. allereerst gaan we natuurlijk eh, naar die plaat toe die we al een flink aantal keer genoemd hebben. Eh, Liam Payne, J Balvin en eh, ja, met die plaat Familiar. Ik hoorde hem al eerder in ieder geval afgelopen week. Ik denk, nou, nou ik ga eens even kijken wat in die lijst inkomt komt. En verrek, hij stond er gewoon in. J Balvin, man. Liam Payne, Magic. Simple, you did Your hips roll, you do the calypso. An intro is all that I need. Oh, yeah. Y yo empiezo primero. Tú sabes lo que me refiero. De cero, sabes que estoy para ti. tonight. Let me be the one to fill it up, come bring it. Family, family, family, familiar. I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling ya. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up, come bring it. Your waistline, the baseline. In real life, don't wanna know FaceTime. Cause great minds, they think just the same nos familiaricemos. Un poco de química y el party perdemos Olvida la crítica si nos entendemos. Que tú crees si tu mente no me da señorita? ¿Qué necesitas? Sería mucho mejor si participas Así sigo lejos, no, mejor cerquita. Yo voy a hacerte todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien. Te queda bien. Y me cae mucho mejor que un billete. Can we get zou bijna doorgaan naar de volgende plaat, maar ik ben het er niet mee eens. Want er is net wat nieuws binnengekomen. Is dat zo? Ja, nou ja, ik had net een stukje gelezen. Eh, dat eh, dus eh, als het goed is Liam Payne, oh, in ieder geval en NJ Balvin... die hebben in ieder geval de plaat voor het WK in Rusland... hebben ze op een vermogen gaan doen. Of hebben ze gedaan. Nou, ik, probeer, ik ben nu overal aan het zoeken. En ik, kan, ik weet niet waar nou? je het over hebt. Of vergis ik me nou? WK Rusland, 2008. Ja, ik ben het nou voor je aan het opzoeken. Even kijken. Nee. Ook, oh, nee, ook niet. Ah, oh, wacht. Nicky Jam. Nicky Jam. Oh, wat slecht. ben je slecht. Oh, ja, zeg sorry. Dit kan niet. Sorry, ga ah. uit. Nee, Nicky Jam gaat het doen. En die heeft natuurlijk ook met J Balvin heeft die, eh, heeft die samengewerkt. Samen met Will Smith. Ja, die gaat een comeback maken in The eh, music business. Ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd, dat moet wel wat worden. Dus eh, ik eh, ben benieuwd, eh, die gaat, dus de komende twee maanden gaan we die heel erg veel horen. Denk. We gaan hem ook maar eens even opzoeken. Misschien dat we daar ook nog wel wat, wat mee kunnen. En, ehm, wat heb je nog meer voor ons? Wat hebben we nog meer? Nou ja, we hadden natuurlijk al een stukje over Avicii hadden we eigenlijk net ook nog. Uh, Avicii is eh, natuurlijk eh, helaas van ons heen gegaan een, een aantal weken terug. En ehm, een, een woordvoerder van Avicii heeft dus laten weten dat er voorlopig geen plannen zijn voor de release van muziek waar hij aan heeft gewerkt. Het Zweedse Afton Bladet liet weten dat er mogelijk op korte termijn nog niet eerder uitgebrachte nummers van Avicii zullen verschijnen. zo zou de familie hebben gesproken met vertegenwoordigers van platenmaatschappijen en er zou een overeenkomst zijn gesloten om tegen het einde van het jaar een album uit te brengen. die verhalen blijken onjuist. Tim heeft gewerkt aan nieuw materiaal en plaatst dit, eh, en plaatste dit jaar op Instagram verhalen over die sessies. Eh, zo liet eh, Diana Baron in een reactie weten. En op dit moment zijn de verhalen over een geplande release gewoon geruchten die afkomstig zijn van hoopvolle fans die van Tim en zijn muziek hielden. Eerder deelde Neil Jacobs met Variety dat hij met zijn familie zou gaan zitten zodra er wat meer rust is. En ja, we zullen proberen te doen wat wij denken dat Tim wil dat we doen. zo heeft hij dat dus, dus toen gezegd. nou, op nou. zich wel jammer, maar ik denk dat ook wel, wel goed is. Ik denk dat het beter is sowieso voor de familie als je kijkt. Zij, hebben, zij moeten echt die rust hebben. maar als je wat hij aan, uh, dat is echt niet normaal. maar eh, ja, geruchten zou je altijd hebben. Iedereen heeft er last van. Ja, zeker. Zeker. Die geruchten die zul je inderdaad altijd hebben. Maar ik moet zeggen, ik denk dat het inderdaad goed is. Want ik denk dat je een heel goed voorbeeld zou kunnen nemen. Michael Jackson in dit geval. Eh, Michael Jackson was op een gegeven moment overleden. En de ene na de andere plaat waar hij in door was gemixt, stond er ineens op. Ja. En dat, dat, dat, dat, was, gewoon raak. Dat, vond ik een beetje misbruik maken. Natuurlijk wordt dat altijd wel gedaan. Er wordt misbruik gemaakt van andermans platen. Ik denk dat ze het goed doen zo. Ik denk dat ze op het goede pad zijn. Ja, gewoon even rust. Tijd. Ik denk dat het goed is, want hij is nog ruis drie weken geleden volgens mij overleden. Nou, wel wat langer toch? Oh man. Ik, nou, als ik, maar als ik ook kijk naar die foto... Ja. Het eh, doet hem geen eer aan. Dit is geen goede foto. Dit is niet zijn beste foto. Eh, ik denk dat dit inderdaad een beetje tegen het einde was misschien, maar is eh, een foto waarin je eigenlijk van Avicii kan zien dat hij het eh, toch wel een heel zwaar eh, bestaan heeft, heeft gehad. ondanks de roem, de glorie, de vele platen en het, ja, en het grote geld. Heb jij de documentaire gezien? nee, documentaire moet ik nog steeds kijken. Uh, ben ik nog steeds ja, nog niet mee begonnen eigenlijk. Hele mooie documentaire, heel diep. Oké, nou ik ben, ik ben wel benieuwd. Ik heb inderdaad hele goede berichten erover gehoord. Alleen ja, ik, ik heb hem alleen nog, eh, nog niet geluisterd. Hij heeft eh, natuurlijk eh, iedere dag heeft hij, kei en keihard gewerkt. En er is nog iemand die dat doet. Logic Marshmallow Everyday, straks om half acht. Pakken we de de lijsten erbij van de Euro Breakdown. Hey. I work hard every motherfucking day. Yeah, yeah, yeah. I work hard. to the spot, feeling real good. Think you gon' talk shit, you better not. My homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now just don't know. No, I can't fuck with that. Nuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the daily now. Hold up, wait, really now. All of that shit you been talking just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, no, no, I can't fuck with that at all. Can't fuck with that at all. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. she ever wanted was attention and a bunch of other shit I shouldn't mention. Cause she got daddy issues for days, for days and days. But today, she ain't got shit to do. Her ride along with you. So we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm trying to live my life, but am I doing it right? Yeah, I'm trying to live my life, but am I doing it right? they tell me I'm the man, you the man right now. You the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. Fuck the lights and the cameras and the money and the fame. I'ma do it for the fan right now. I'ma get it for the 301 and the R-A-T-T-P-A-C Cause you know I work hard every motherfucking day yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard Het hitgevoeligste continent van onze aardkloot.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 Daar hebben we natuurlijk mee geopend. Louis Fonsi, Demi Lovato moeten het doen met plek 39 deze week. En Chainsmokers en Sick Van stonden vorige week nog op 31. Maar moeten nu plek 38 gaan vervullen. Liam Payne, Rita Ora, For You op plek 37. En op plek 36 hebben we Nicky Jam en J Balvin met X en Portugal The Man Feel It Still... is toch weer twee plaatjes omhoog geschoven, van 37 naar 35. Wil dus nog lang niet de lijst uit. En het nieuwe nummer wat nieuw binnen is gekomen op plek 34... dat is natuurlijk Liam Payne en J Balvin met Familiar. En Kendrick Lamar en Saar All The Stars blijven op plek 33 staan deze week. Vorige week kon je ze vinden op plek 25. Logic Marshmallow Everyday hoorde je net natuurlijk op plek 32. Stond vorige week op 30... En Imagine Dragons, ook die willen graag weer wat verder de lijst in. Dus zijn van 33 naar 31 toegekropen met die plaat Next To Me. En OTD featuring Bia Miller met I Wanna Know is natuurlijk twee weken geleden de lijst binnengekomen. Stond toen nog op 38, maar heeft een flinke sprong gemaakt naar plek 30 deze week. Is the one? The one you've been waiting for? Is she the one? Is she the one? The one you've been dreaming of, is she the one? I'm tired of staying up all night with you on my mind. sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many dotums I can take. I need to know if you're feeling, feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. it's hard to breathe Lekker plaatje. Echt een zomerse wegzakker. Echt een hele zomerse wegzakker. Ik zou zo over kunnen slapen. Nou ja, ik, ik, zat op het strand en ik had aan de ene kant ook zoiets van... ik weet dat we straks nog programma moeten maken, maar ik had... Eh, ik was wel echt geneigd om te zeggen van jongens, uh, los ballos, ik ga op het terras zitten en ik ben klaar vandaag. maar, ik had dat ook, eh, ah. maar toen dacht ik, ik kan je niet in de steek laten toch? Ah. Radio maatjes. Ja. <laughs> Bros, homies for life. Bros before us. Oh, ah, and homies over chips. Yeah. <laughs> <laughs> we hadden natuurlijk net over de nieuwe plaat eh, van, eh, van Shawn Mendes eh, die, die eraan zit te komen. Die gaan we natuurlijk straks draaien. Die heeft samen met Kelly opgenomen. Maar eerst natuurlijk even nog wat nieuws over de beste man. Want uh, Shawn Mendes hoopt dat mensen meer willen openstaan voor mensen die niet per definitie vallen op het andere geslacht. Hij zegt dus ook daarbij, doe gewoon je ogen open en stel je geest open. zo hoopt hij dat. En ik heb een dierbare vriend die enorm een moeilijke periode voor de verandering, uh, die, ja, die een verandering heeft gezien in haar leven. En dat was heel erg vervelend om te zien. Uh, om dat ja, aan die al mee te maken. Ja, kan het me voorstellen. Kijk, eh, homo of ja, het moet maar geaccepteerd worden hangt er een beetje mee af. Hij eh, duidt daarmee op eh, vriend en eh, producer Teddy Geiger. Die besloot verder als vrouw door het leven te willen gaan. En er was een moment dat ik me herinner waarop ik gedachtloos Teddy en zij noemde. Het heeft tijd nodig om dat te kunnen. En ja, de manier waarop ze daarop naar me keken had een ongekende hoeveelheid plezier. Ik zweer dat iedereen op de wereld dat zou ervaren bij een van hun beste vrienden. En er dan nooit geen vragen meer zouden zijn. mensen moeten er ook geen twijfels bij hebben. dat is het niet waard. Laat iemand zijn, voelen en leven op die manier waarop hij of zij dat wil kan ik me wel voorstellen dat dat eh, wel lastig is. Eh, ja, dat is, zo. Eh, maar in de cultuur van vandaag is het heel moeilijk. Ja, het wordt, aan de ene kant wordt het geaccepteerd. Gedoogd. Aan ja, het, is, het, wordt gedoogd inderdaad. Ik denk dat dat het beste is. Zo kun je het, best omschrijven. Maar ja, dat, ja ja, het is wat het is. Inderdaad. Het is heel moeilijk en ik vind het netjes hoe, hoe Mendes het zegt. Het is gewoon, nou, ja, hij is ook een publiek voorbeeld. Hè? Dus ja, dat, dat, is de pest. Je hebt ook, Veel jongere mensen zullen zich aan hem, aan hem hechten. Ja, sowieso. Mensen die gaan daar inderdaad wel een eh, stukje ze eruit halen. Eh, je hebt ook natuurlijk, was volgens mijn laatste artiest die heeft uh, daar nou een klacht over gehad. Want die had homofobe teksten had hij uitgesproken en dat was helemaal slecht. En, nou ja, dat, dat, dat, dat was in ieder geval niet goed. Maar nou, in ieder geval. Dus ja, weet je, sta ervoor open. Kijk, al, al vind je het nog zo moeilijk. Weet je, doe in eerste instantie heel even dan, ja, niet alsof wil ik zeggen, maar doe het er dan rustig aan mee. Eh. Maar ja, dat is de jeugd van vandaag, zoals ze dat zo mooi zeggen. En eh, Kelly en uh, Shawn Mendes voeren dat perfect uit met het nummer wat ze hebben uitgebracht. Als hij ah, als het wil opstarten. Als hij wil ah, opstarten. Ah, nee. En dan denk je dat je zo'n mooie overgang hebt. Dus Frank hebben... Dane, als je luistert, <laughs> het kan ook anders. Youth Kelly en Shawn Mendes. We komen straks weer bij jullie terug. Op naar nog meer van de Euro Breakdown. Here I am stuck on this couch Scrolling through my notes Heart was broken Still not growing enough Waking up to headlines Filled with devastation again My heart is broken But I keep going turn into Hey, no, I won't let it change me Never losing sight of the one I keep inside Now I know it, yeah, I know it You can't take my youth away Soul of mine will never fade As long as I wake up today You can't take my youth away You can't take my youth away The soul of mine will never fade long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. It's hard to sleep at night. Oh, and what's outside? Feeling hopeless. I need focus. You hit me with words I never heard come out your mouth. To be honest, I don't want it take my youth away. Soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. The soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth. turn into. Hey, no, I won't let it change me. Pain, but I. wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. Ja, ja, ja. Heeft hij zeker goed gedaan. Plaat die zeker, eh, vind ik wel weer wel thuis hoort in eh, de Euro Breakdown. En deze overgang was ook een stuk beter. Ja, ik vond hem echt... <laughs> Frank Dana, als je luistert, zo kan het ook. dus, voor de ochtendshow, mocht je nog mensen zoeken. Mike en Quinten. Wij melden ons graag aan. Meld ons graag aan. We hebben al wat items bedacht. Bel ons niet, wij bellen jou. Precies, <laughs> precies. Ons management zal jullie bellen. Ons management is ook tegen cyberbullying. Dus. <laughs> en nu we het toch over... nu we toch over eh, cyber cyberdingen eh, hebben. Ja. En eh, discriminatie en betekent wat. Ja. Mag jij hem aankondigen, Mike? Wat hebben we allemaal van interessants vandaag? Nou ja, we, ik hoorde hem net eigenlijk eh, voor het eerst. Eh, om, om 7 uur eigenlijk op het nieuws. Ehm, ik hoorde dat YouTube een maand in de band ging. En ik had het niet goed begrepen. Ik dacht dat uh, dat, internationaal was. Maar in dit geval is dat dus in, in Egypte. En ja, Quinten die gaat jullie daar nu meer over vertellen. Ja, Egypte heeft in een beroepszaak videowebsite YouTube... voor een maand in de band gedaan... omdat daarop een film te zien was die voor moslims beledigend zou zijn. De Egyptische telecomautoriteiten moeten ervoor zorgen dat YouTube wordt geblokkeerd. Nou, oké, waarom? Het gaat om de film Innocence of Muslims, die in de Verenigde Staten is gemaakt... en die al eerder al veel ophef heeft veroorzaakt in moslimlanden. In de film wordt de profeet Mohammed afgeschilderd als een idioot met een seksuele afwijking. Best heftig klinkt dat. Voor moslims is dat dus godslastering. Hebben we vroeger ook een keer gehad met een uitzending van South Park. Helemaal fout gegaan. Eh, een lagere rechtbank had in 2013 al tot de blokkade van YouTube voor een maand bevolen. De Egyptische telecomautoriteiten waren tegen die uitspraak in beroep gegaan. Ze lieten, weten dat als YouTube geblokkeerd zou worden... dit zou leiden tot de ontwrichting van de zoekmachine van YouTube-eigenaar Google. Oftewel Alphabet. Volgens de telecomautoriteiten zou dat onder meer slecht zijn voor de economie. Wat denk jij, Mike? Als, je, als YouTube afgeschaft wordt, dat eh, de economie door de grond gaat? Ik denk dat je best wel een, eh, wel een uitdaging eigenlijk hebt op dat moment. Eh, daarnaast is YouTube tegenwoordig ehm, een van, denk ik wel, de, de, de bekendste zoekmachines die je hebt. Wat Google? nou ja, YouTube, eigenlijk. ik denk als je gaat kijken tegenwoordig, video wordt natuurlijk... Hè, ik weet dat toevallig omdat ik nu ook met, een, met een partner samenwerk via mijn eigen hè, werk door de week. die specialist in videoproductie. En die heb ik aangegeven, en dat klopt ook, ik zat er eigenlijk over na te denken... dat YouTube eigenlijk de laatste tijd, zeker onder de jeugd... steeds meer gebruikt wordt eigenlijk als zoekmachine. Eh, en dat kan gaan om muziek, dat kan gaan om documentaires... maar dat kan dus ook gaan om bijvoorbeeld... Eh, hoe zet je een fiets in elkaar of weet ik wat. Het, zijn hele simpele dingetjes, maar YouTube wordt zoveel gebruikt op dit moment. En is eigenlijk het gaat echt, van, ja. echt heel snel ook. Het gaat heel erg snel. Heel veel mensen maken er ook een brood van. Dus, eh. Ja, nou ja, klopt. Weet je. Kijk, en met YouTube is het wel zo. Je moet wel geluk hebben, ben ik van mening. Uh, je moet echt geluk hebben. Eh, want het is niet zo dat je zomaar een YouTube-ster wordt. Want je hebt heel veel mensen die doen er echt jaren doen ze erover. Um, maar ja, ja, ja dat, is ook een beetje geluk hebben met YouTube. dat, Ik dat absoluut. Ja. Dus- nou, het is eh, allemaal heftig. Ik ben benieuwd hoe dat eh, verder gaat spelen. Ja, ik, ik ook. Ik ben, eh, benieuwd. Ik ben benieuwd of het erdoor gaat komen. Er zijn natuurlijk wel vaker wel wat dingetjes geweest. maar ja, weet je, hè, het maakt mij allemaal niet uit. Doe Lipa. I don't give a fuck. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I, I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. I'll tell you why. inderdaad, Lipa. Don't give a fuck. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Doen we zeker niet. Yes, het is zover. We gaan weer verder met de lijst. Want we waren natuurlijk begonnen bij de nummer 40. En dat betekent dat wij doorgaan vanaf 30 naar 20. De countdown of the continent continues. En wat is dat lekker soepel, jongens. Wat ga je goed, man. Heerlijk, ik ben zo trots op mezelf. De nummer 30 NOTD featuring Bia Miller, I Wanna Know. Stond vorige week op plek 38, staat nu op plek 30. acht plaats gestegen maar liefst. Jax Jones en Ina Wilson met Breathe eh, heeft wel een klapje gehad. Stond vorige week op 24, moet het nu doen met plek 29. Een hoge binnenkomer voor Sean Mendes en Kelly met Youth van plek 0 naar 28. En plek 22 vorige week hadden Blockboy JB met Drake Look Alive. Op plek 27 vind je hij deze week. 5 Seconds of Summer klimt toch weer twee plaatsen omhoog van 28 naar 26. En Rams Barking gaat eindelijk een beetje zakken, denk ik. Want die gaat van 20 naar 25. Dua Lipa, I Don't Give A Fuck, hoorde je net. Vorige week 21, nu plek 24. En Bazzy met Mine op 18. Vorige week nu op plek 23. Khalid en Normani, Love Lies. Van 27 naar plek 22 deze week. En The Weeknd, Call Out My Name op plek 21. 21. Dan gaan we natuurlijk in ieder geval naar de nummer 20 toe. En dat is dan niemand minder dan Anne-Marie met 2002. We komen straks natuurlijk nog weer even bij jullie terug om dit uur af te sluiten. En dan eh, ja, hebben we natuurlijk nog genoeg nieuws en leuke rijtjes. Waaronder natuurlijk ook de tips waar wij eh, volgend uur mee gaan beginnen. Maar genoeg gelul. I will always remember The day you kiss my lips Light as a feather And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Ooh. Mm. We were only 11, but acting like grown ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. say 2002. Ja, op de dag dat wij verliefd werden. Blijft een, eh, eh, ook een uh, eh, leuk artiest om te horen. Prachtige stem. Een prachtige stem. Prachtig. Prachtige stem. Amazing. Het uur zit er alweer bijna op, jongens. Het is alweer bijna zover. Nou, ik zal je vertellen. Die 9 uur kan eigenlijk... Ik vind het heel leuk, maar het kan niet snel genoeg komen. Want ik smelt weg hier binnen. Nou, ik, ik heb straks nog wel wat nieuws voor jou. Maar dat kan ik helaas nog niet met het grote publiek oh, delen. Oh. Dat kan ik nog niet. Eh, er wordt ergens aan gewerkt. Iets waar, eh, waar wij al een tijdje mee bezig zijn. Ik heb eh, tips gekregen dat er plannen worden gesmeed. Voor een airco. ook. <laughs> ook. Er, wordt eindelijk een airco aangeschaft. Ja hoor. Giro 555. <laughs> Stuur op. nou, je mag ook doneren aan Quinten. <laughs> dus ja, dat, dat, dat is de airco die wij, die wij hebben. Uh, dus wel een airco voor 20.000 euro. Ja, nou inderdaad. Dus Giro's 555 en... Ja, dan eh, drop die airco eh, bij, bij ons alsjeblieft. Eh. Dus ja. wij gaan dit uurtje gaan wij lekker afsluiten. Wij gaan dat afsluiten met een, met een plaatje wat ik persoonlijk wel erg lekker vind. Komt van het album Fifty Shades Freeze komt dat af. En dat gaat om hoofdletters. En dat is, ik vind het wel een beetje een, ik vind het een sexy nummer. Ik vind het gewoon een sexy nummer. Nee. Quinten. Nee. Ja. Nee. Ja. Mike, ik, vind het, ik vind al die, die, die anthems van Fifty Shades vind ik zo niks. Ik vind, nah. het, kijk, ik vind de, de, de, artiesten die erin zitten wel lekker, maar het gaat zo nergens over. Wat weet, nou weet, sexy? Weet je wat? Helemaal niks sexy. Het is gewoon, uh, Doe gewoon lekker deze. <laughs> Ook goed. <laughs> Maar nu eerst het NOS nieuws van...